is Maar alles dat hij heeft, trekt ook geen ballen. En dan ligt het van Rodos mee. dat hij rondredt in zijn rode BMW. Punten op heeft hij niet. En jouw werken zie hij ook niet zitten. En dan zijn er nog zijn bitches en zijn hoos. Iedereen kijk wel tof, die hoos. Met mij in een voorgevel? <laughs> nee?